12 Kees Groot met het NOS-journaal. De koning met de Indonesische president haalde niets uit. De Nederlander werd vanavond gefusilleerd. Hij was veroordeeld wegens drugsmisdrijven. Volgens minister Koenders zijn alle mogelijke middelen ingezet... om te voorkomen dat het vonnis zou worden voltrokken. In Athene zijn vier mensen opgepakt die worden verdacht van het beramen van een terreuraanslag in België. Onder hen is de man die de terreurcel aanstuurde in de plaats Verviers. Daar schoot de politie donderdag twee jihadverdachten dood. Ze zouden aanslagen hebben beraamd op Belgische agenten. De arrestatie van de man van 27 is nog niet door het OM bevestigd. In Niger zijn bij nieuwe protesten tegen het Franse blad Charlie Hebdo zeker drie doden gevallen. De betogers staken kerken en Franse vlaggen in brand uit woede over een nieuwe cartoon van de profeet Mohammed. De Franse ambassade heeft zijn burgers opgeroepen binnen te blijven. Gisteren vielen bij protesten in Niger ook al vier doden. Ook morgen is de kanaaltunnel gedeeltelijk dicht. Verkeer kan alleen door de zuidelijke tunnel, de noordelijke blijft gesloten. Treindienst Eurostar verwacht zo een normale dienstregeling te kunnen rijden. Sinds vanmiddag ligt het verkeer in de kanaaltunnel stil nadat brand was uitgebroken in een vrachtwagen. Mogelijk kan het vrachtverkeer later vanavond of vannacht alweer van de tunnel gebruik maken. In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Vitesse verloor in eigen huis van PSV, het werd 0-1. AZ won met 2-0 van FC Dordrecht. Bij ADO Den Haag tegen Cambuur bleef het gelijk, het werd 2-2. En Pek Zwolle was eerder op de avond met 4-1 te sterk voor NAC. Het weer, er trekken buien over het land en landinwaarts is kans op sneeuw.